Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitie in België roept de hulp van het publiek in bij de jacht op de derde verdachte van de aanslagen op de luchthaven Zaventem, de man met het hoedje. De politie heeft de afgelopen tijd op basis van bewakingscamera's een groot deel van de vluchtroute van de man in beeld gebracht. Hij is op de ochtend van de aanslagen om tien voor tien voor het laatst gezien op beelden van een camera in Schaarsbeek. Politie vraagt iedereen die hem die ochtend mogelijk heeft gefotografeerd of gefilmd om de beelden af te geven. De oppositiepartijen willen van minister Van der Steur horen waarom er vanuit Nederland niets is ondernomen om de terrorist Bakrawi op te sporen nadat hij in juli vorig jaar op Schiphol was geland. Ook daarna kwamen er signalen dat Bakrawi gevaarlijk was en verdacht werd van terrorisme. Van der Steur blijft erbij dat Nederland niet meer had kunnen doen bij de opsporing van de aanslagpleger. Zo zei hij in het debat over de aanslagen in Brussel. D66-leider Pechtold vindt het niet te geloven dat Nederland niet via creditcard of pingegevens of het terugkijken van camerabeelden heeft geprobeerd meer over de wandel van Bakraoui te weten te komen. Volgens Van der Steur heeft België daar niet om gevraagd en Nederland mag het niet op eigen houtje doen, zei hij. ABN AMRO-topman Zalm heeft fel uitgehaald naar Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank. Zalm vindt dat Draghi beter op zijn handen kan gaan zitten of een kaartclubje kan beginnen, zo zei hij in een interview met de NOS. Salm wijst op de rente die door Draghi steeds verder wordt verlaagd. Hij is bang dat de rente zo ver omlaag gaat dat er door spaarders straks geld moet worden bijgelegd in plaats van dat ze rente krijgen. En dat is volgens Salm gevaarlijk. Mensen gaan dan constant geld in huis houden met alle risico's van dien. Salm adviseert de ECB daarvan weg te blijven. Het weer, vanmiddag wat buien, soms met hagel of onweer. Het is zo'n 10 graden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Er kan wat mist ontstaan. Morgen weer af en toe zon, nog een enkele bui. En het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan een file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum...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 En we wensen hem natuurlijk een, eh, van harte een snel herstel toe. we beginnen de eerste twee nummers uit de jaren 80. De eerste 10 minuten zijn dus voor de liefhebbers van die muziek. En dat wordt gewoon weer een pittig begin. En daarna hebben we weer een uur lang lekkere muziek in Matchbox. Veel plezier nog. is niet helemaal flitsend, maar eh, dit is toch Earth, Wind and Fire. again. Eh, is informatie over een plaat volkomen overbodig, maar ik ga het toch doen. Dus was Michael Jackson met Billie Jean van de LP Thriller uit 1983. We gaan naar een andere LP van de heer Eric Clapton, de LP Slowhand uit 1977. En daarvan eh, draaien we het zelfgeschreven nummer Lay Down Sally. somewhere to go. won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. stay with Slow Hand uit 1977, Eric Clapton en Lay Down Sally. We gaan naar een top 100 hit uit 1976. En deze plaats stond nummer 1 in de maand december. ABBA en Money, Money, Money. was met de top 100 hit uit 1976. Het volgende nummer kreeg een Academy Award voor het beste originele nummer uit de film Philadelphia. Het werd geschreven door Bruce Springsteen. De film kwam uit in 1993. De hoofdrol was voor Tom Hanks en het nummer heet Streets of Philadelphia. my veins Just as black and whispering as the rain On the streets of Philadelphia meesterlijke compositie van Bruce Springsteen... Streets of Philadelphia uit de film Philadelphia. Eh, het is tijd voor The Beatles. We zijn toe eh, aan eh, deel 2 van de tracks van het album A Hard Day's Night. Vandaag If I Fell en I'm Happy Just to Dance With You. If I Fell is een compositie van John Lennon. En John en Paul schreven samen I'm Happy Just to Dance With You... voor George Harrison om te zingen. En John zingt natuurlijk If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do. Cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just wanna dance with you all night. In this world, there's nothing Cause I'm happy just to dance with you Just to dance with you Is everything I need Before this dance is through I think I love you too I'm so happy when you dance with me If somebody tries to take my place Let's pretend we just can't see his face In this world there's nothing I would rather do happy just to dance with you, just to dance with you. Oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. Oh. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In I discovered I'm love with you. Oh, I'm happy just to dance with you. Twee tracks van het album Hard Day's Night, If I Fell en I'm Happy Just to Dance With You. Volgende week zijn on the Bird And I Love Her and Tell Me Why. En hier is uh, Dave Brubeck Quartet. De Ruben Quartet was dit met eh, Unsquare Dance. En dat was een B-kantje, want op de A-kant stond de grote hit Take 5. Het volgende kwartier is voor mezelf. Ik praat er niet tussendoor. Ik draai ze alleen maar voor mezelf. En dan kan het gaan om de titel of om de inhoud of om allebei. that I'm glad you went away. I go kwartiertje van... voor mezelf had ik even nodig. Ehm, we blijven trouwens even in de mooie muziek... want eh, eh, een, een, zangeres uit Amerika... de niet geheel onbekende Barbara Streisand... die heeft ooit eens een LP gemaakt samen met eh, Barry Gibb. Die schreef de muziek en die zong zo nu en dan ook mee. En een van de allermooiste nummers van het album... vind ik persoonlijk, is The Love Inside. no difference how the tears are cried, it's over. And my heart lives alone. I can make believe you need me when it's over. whisper Met alleen een gitaartje en twee synthesizers als begeleiding. Dat was uh, Barbara Streisand en Love Inside. De laatste van dit programma is een instrumentale van The Shadows. Theme for Young Lovers. Onverbiddelijk Les Paul en Mary Ford. En de Bye Bye Blues betekent dus einde van deze matchbox.